uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. EU-leiders hebben afgesproken om Oekraïne ook op de lange termijn te helpen... om zichzelf te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Dat staat in een verklaring die ze hebben opgesteld op de eerste dag... van hun tweedaagse top in Brussel. Hoe de steun eruit gaat zien staat niet vast. Elke lidstaat kan daar zelf over beslissen. De toezegging vanuit de EU is er vooral gekomen op initiatief van Frankrijk. Andere landen, waaronder Nederland, wijzen liever naar de NAVO voor veiligheidsgaranties. Over twee weken is er een NAVO-top in Litouwen. In Frankrijk zijn gisteravond en vannacht meer dan 400 mensen opgepakt bij ongeregeldheden, melden Franse media. Het is in Frankrijk al dagen onrustig na de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Hij werd door de politie doodgeschoten in Nanterre, een voorstad van Parijs. Gisteravond was het onrustig in onder meer Parijs, Toulouse en Po. De coalitie van de gemeente Den Haag is gevallen door oneenigheid over samenwerking met de partij van Richard de Mos. De VVD wil hem wel terug hebben in het college, nu hij is vrijgesproken van corruptie. Maar de PvdA en GroenLinks zijn tegen. Daarop stapte de VVD uit het college. De Mos zegt dat hij als grootste partij gaat proberen een nieuw college te vormen. Tankstations verwachten vandaag een drukke dag... omdat morgen op 1 juli de accijnzen omhoog gaan. Een liter benzine wordt ongeveer 17 cent duurder en diesel 12 cent. Op veel plekken kunnen vandaag wachtrijen ontstaan... en mogelijk raken sommige tankstations door hun voorraden heen. Spaanse hulpdiensten zijn binnen 24 uur twee keer uitgerukt om een Britse vrouw te helpen. Maandagavond moest ze worden gezocht nadat ze was verdwaald. Een dag later ging de 64-jarige vrouw weer wandelen en toen viel ze van een helling.